Raymond Seré met het nms journaal De identificatie van de slachtoffers van de vliegramp in Oekraïne verloopt relatief snel. Dat heeft politiechef Bouwman gezegd in een briefing met de Tweede Kamer. Bouwman verwacht dat het NFI uiterlijk volgende week woensdag alle DNA-profielen heeft vastgesteld van het menselijk materiaal dat op de rampplek is gevonden. Hij denkt dat de meeste stoffelijke resten en eigendommen van de slachtoffers inmiddels terug zijn in Nederland. De Iraakse premier Maliki komt steeds verder in het nauw. De belangrijkste Sjiitische coalitie in het parlement wil Maliki niet opnieuw als premier. Het blok heeft de vicevoorzitter van het parlement, Abadi, voorgedragen als premierskandidaat. Het besluit zal naar verwachting de politieke spanningen in Irak verder vergroten. De Shiite Maliki is sinds 2006 aan de macht en wil graag een derde termijn, maar hij krijgt steeds meer kritiek omdat hij andere bevolkingsgroepen zou achterstellen. De Amerikanen hebben hem daarop aangesproken en ook veel Shiiten willen van Maliki af. Een Turkse hulporganisatie wil binnenkort per schip hulpgoederen naar de Gazastrook brengen. Daarmee wordt opnieuw geprobeerd de Israëlische zeeblokkade te breken. Vier jaar geleden voeren er ook Turkse schepen met hulpgoederen naar Gaza. Een Israëlisch commando maakte daar toen een eind aan. Bij het bestormen van een van de schepen werden tien opvarenden gedood. Wanneer er opnieuw een scheepsconvooi uit Turkije vertrekt en uit hoeveel schepen dat zal bestaan, is nog niet bekendgemaakt. Voetballer Miroslav Klozen stopt met voetballen voor het Duitse elftal. De spits van 36 jaar werd vorige maand in Brazilië met Duitsland wereldkampioen. Hij maakte op vier, WK's 16 doelpunten en is daarmee topscorer aller tijden op WK's. In totaal scoorde Klozen 71 keer voor het Duitse elftal en ook dat is een record.